Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In de huis mogelijk gaan om drugsgerelateerd geweld. Ciudad Juarez ligt op de grens met de Verenigde Staten... en is een belangrijk handelscentrum voor drugsbenders. De stad is een van de gewelddadigste in Mexico. De advocaten van de Amerikaanse oudfilmproducent Harvey Weinstein... zeggen dat het proces tegen hun cliënt moet worden gestopt... Ze zeggen dat ze e-mails hebben waaruit blijkt dat een vrouw die door Weinstein verkracht zou zijn... daarna nog jaren een relatie met hem heeft gehad. De jury die de vervolging van Weinstein gelaste heeft de mails destijds niet gezien. De advocaten vinden dat een gegronde reden om de zaak te seponeren. Ze zeggen dat ze weten dat verkrachting ook binnen een relatie voorkomt... Maar uit de toon van de mail zou blijken dat de vrouw verliefd op Weinstein was en veel van hem hield. Zo schrijft ze dat ze niet kon wachten om Weinstein aan haar moeder voor te stellen. Het motief van de schutter die vorig jaar in Las Vegas het vuur opende op festivalgangers blijft een raadsel. Dat is de eindconclusie van het politieonderzoek naar de zaak. Bij de aanslag op 1 oktober vorig jaar schoot een man van 64 vanuit zijn hotelraam op festivalgangers. Er vielen 58 doden, meer dan 800 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord voor de politie binnenviel. In de hotelkamer bleken meer dan 20 vuurwapens te liggen. Het weer. Vannacht wordt het 18 graden en is er lokale mistbank. In de ochtend in het noorden wolkenvelden met misschien een spat regen. Het wordt 27 graden aan de kust tot 33 in Limburg. Zondag 24 tot 28 graden.